Schreurs met het NWS Journaal. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de NVZ, vindt dat CZ veel te vroeg de tarieven van ziekenhuizen heeft bekendgemaakt. De zorgverzekeraar laat als eerste in Nederland op de website de prijzen zien van behandelingen in ziekenhuizen. Zo kunnen patiënten van tevoren kijken wat een behandeling gaat kosten en hoe de prijs zich verhoudt tot andere ziekenhuizen. En er zijn behoorlijke verschillen. Zo kost een spataderbehandeling in Dirksland ruim 500 euro en een spijkenisse 1800 euro. De NWZ is voor transparantie, maar wijst op de risico's. De vereniging is bang dat zorg duurder wordt door prijsopdrijving. De Turkse voetbalbond heeft na de mislukte militaire coup van twee weken geleden 94 officials ontslagen. Onder wie scheidsrechters en grensrechters die actief zijn op het hoogste niveau. Sinds de coup zijn in Turkije al meer dan 60.000 mensen ontslagen of gearresteerd. Omdat ze aanhangers zouden zijn van de Gulen-beweging. De man uit Den Helder die zo'n twee weken op een vliegveld in China wachtte op een internetliefde die niet kwam opdagen, is terug in Nederland. Volgens de regionale omroep NH landde die vanmiddag op Schiphol. De man had op een datingsite een vrouw leren kennen en besloot haar op te zoeken. Maar de Chinese was in geen velden of wegen te bekennen. De Nederlander gaf niet op en bleef op de luchthaven wachten... totdat hij vanwege gezondheidsproblemen naar het ziekenhuis moest. Hij is diabetespatiënt. En de gemeente Amsterdam heeft bijna 3000 mensen een excuusbrief gestuurd vanwege een blunder met persoonsinformatie. Ambtenaren hadden brieven verstuurd met een toelichting over de maandelijkse uitkering. Maar in de brieven stond volgens het parool informatie over iemand anders, zoals adresgegevens en het BSN-nummer. Het weer vanavond blijft het regenachtig, vooral in het zuiden. Het koelt af naar een graad of 17. Morgen begint de dag grijs en druilerig. Later opklaringen en vooral in het noordwesten soms wat zon. Maxima zo'n ongeveer 21 graden.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 En dat is muziek van Alan Morehouse. Het is natuurlijk een beetje typische naam. Moonlight Magic op dit moment in de vroege ochtend. Maar ja, als je zo wakker geblazen wordt, is het toch wel heel bijzonder. Uh, dit, ja, ik kwam dit weer op het spoor door een film. Her Name Was Sarah. Die was onlangs op televisie. En daar zat dit nummer in verwerkt. Mooi nummer. Uh, ja, wat hebben we nog weer op het programma staan het eerste uur? Nou, oud en nieuw. Want dit is een van de weinige jazzprogramma's... die classical en smooth en nu en weet ik voor alles door elkaar draait natuurlijk. Natuurlijk wel een beetje gedoseerd. Eh, Jutta Hup, Hip heb ik er weer op staan. Een Duitse. Champagne Fulton. Count Basie. ben Webster. Jane Ira Bloom. Heeft een nieuwe cd gemaakt, die ga ik ook draaien. Nou, kortom, van alles zit erin. En ook redelijk veel filmmuziek deze keer. Dus eh, het wordt een hele mooie uitzending. En het eh, tweede nummer is het nummertje Sunday. Komt-ie. En dat is van de, de king of the jukebox, Louis Jordan. Monday, thinking over Sunday. That's the day when I'm with you. I cry all day Tuesday, I sigh all day Wednesday. My oh, how I long for you. And then comes Thursday, gee, it's long and never goes by. Friday makes me think that I'm gonna die. Payday, that's my fun day. I'm happy all day Sunday. That's the day when I'm with you. Yes, baby. I'm blue every Monday, thinking, baby, over Sunday. That's the day, that's the day, oh, that's the day came my way. I cry, cry, oh. happy all day Sunday. That's the day, that's the day. invloed geweest op de ontwikkeling van de muziek. Uh, ja, had een aantal enorme fans. Eh, Little Richard, Chuck Berry, eh, James Brown, nou, noem ze allemaal op. Zijn zeker geïnspireerd door Louis Jordan. En dan kom ik bij iemand die ja, al een hele tijd overgeleden overleden is. En dat is Jutta Hip. Arm en eenzaam overleed ze in, in, in 2003. En helemaal vergeten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verdiepte deze Duitse pianist zich stiekem in de jazz want gedegenereerde muziek was volgens de nazi's verboden. Begin jaren 50 toerde ze eh, met haar eigen quintet door Duitsland... waar ze haar lenige stijl perfectioneerde... en haar planken koorts iedere avond bedwong met alcohol en tabak. Hierna emigreerde Hip naar New York, nam ze platen op voor Blue Note... en trad ze op met Zoot Sims, Charlie Mingus, Horace Silver... Toen de concerten steeds minder geld opleverden... trok Hip zich terug uit de muziekwereld. Maar het is toch wel een bijzondere dame. En ik draai nu een nummertje van haar samen met Zoot Sims. hele tijd spoorloos geweest. Toen eh, kon zelfs de platenmaatschappij haar royalties niet uitbetalen... omdat ze helemaal onvindbaar was. Zich had ze helemaal teruggetrokken. De enige die nog een beetje contact met haar onderhield... was uh, Lee Kunitz, eh, lees ik in haar biografie. En wat ook wel grappig is, dat er in Leipzig in 2011... een Jutta-hipwegstraat Bunnoe genoemd naar haar is. Dat vind ik altijd wel leuk, zulke dingetjes. we draaien in dit programma oud en nieuw door elkaar. En ik zag dat eh, Champagne Fulton een nieuwe cd gemaakt had. getiteld After Dark. En daar dit een heel bekend nummer van. Ik moet hem even opzoeken. We kennen het allemaal in uitvoering van Fred Swaller. No one to walk with all by myself. No one to talk Misbehaving, Saving all my love for you. I know for certain the one I love. I'm through with it's just you I'm thinking of. Ain't misbehaving. van de splinternieuwe cd After Dark van eh, Champagne Fulton. En als je dat dan over bekende nummers hebt, dan kan deze er achteraan van eh, Count the Basie, All of Me. told Count Basie, All of Me. Eh, in de, eh, dit programma draaien we ook wel eens eh, wat ja, onbekende mensen. En zo is de zangeres Awa Ali, een uh, Sint-Galese zangeres, Frans, in Frankrijk geboren, maar woont in Rome, die in 2016 een prachtige cd heeft uitgebracht, getiteld Five and a Feather. En daarvan het nummer Wide Open, Awa Ali. I wanna take the time Dancing heet het nummer. En dat is natuurlijk van de good old eh, Ben Webster. Nou, We're Dancing, ik zou nog zeggen, nog niet op het strand. Het is nog vrij bewolkt en ook nog vrij fris. Maar wie weet, in de loop van de dag wordt het beter. Wie weet ook niet. Dat alles kan gebeuren met het weer natuurlijk. Eh, eens even kijken wat we daar terecht komen. Dan komen we terecht bij uh, Dick Walter. A different kind of love. is a different kind of love. I found another way to love. There was so little to explore till I found the secret door. wasn't clear. You said to open, persevere. A new and secret path to tread to reach the fountain head. very clear to see no closet has the power today to stop a different kind of love. I've lost my cut glass veil. I've heights I wanna scale. Cause now I've got a different kind of love with you. of love. So many lessons to be learned and corners to be turned. I've lost my cut glass veil with you. muziek, Dick Walter. En dat allemaal uit de film eh, Her Name Was Sarah. Die was vorige week op televisie. Eh, de hele bekende saxofoniste Jane Ira Bloom heeft weer een nieuwe cd uitgebracht. En dat is een prachtige cd Dat hij, de titel is Early Americans. En daar ga ik een nummer van draaien. Eh, zij wordt bijgestaan door eh, drummer Bobby Provide en bassist Mark Helias. Eh, Say More, Jane Ira Bloom. Jane Ara Bloom. En dat is eh, toch wel een hele bekende saxofoniste. Ik geloof dat ze inmiddels wel 16 cd's gemaakt heeft. Eh, en daar zit een hele fraaie tussen. Uh, eens even kijken wat we aan de, op de rol hebben staan. Oh ja, het is, we, hebben de, we gaan er wat rustige muziek verlaten. Dat moet toch kunnen nu op half elf geweest. bijna tien over half elf zie ik. dan moeten we toch wat meer boogie, boogie kunnen gaan draaien. En er is ooit eens een cd uitgebracht... From Joplin to Jobim. Uh, dat is Engelbert Robel, Paolo Aldrigi, Nicky Parrott en Stephanie Thrick. Eh, de Swinging Ladies Boogie. zitten bij wat uh, wildere klanken, de boogie-woogie-stijl. En dat brengt me eigenlijk bij een, een onderdeeltje filmmuziek. En dan eh, heb ik het over Bradford Gonzales eh, Quintet. En die speelt de muziek bij de film Mo Better Blues. En de muziek is gecomponeerd door Dennis Blanchard. En die speelt ook mee, Mo Better Blues. Sanford Marsalis Quartet. Eh, eh, en dat allemaal uit de soundtrack van eh, Mo Better Blues, film 1990. Ik dacht met Denzel Washington in de uit mijn hoofd. ja, filmmuziek is soms heel mooi. En dat geldt ook voor deze muziek. Dat is de muziek van Jerry Goldsmith. En dat komt uit Chinatown. En het is eigenlijk het Love Team. Het is muziek uit 1974, film noir. Maar geef meteen een speciaal sfeertje. Luister. Ja, muziek uit de film Chinatown, eh, Love Theme. En eh, ja, de qua geluidskwaliteit was niet zo best. Eh, een cd uit 1974 zat. Of, ja, het was een LP natuurlijk. eens even kijken, dit was een digitale weergave, maar die echt niet vrij was. Maar goed, we gaan een ander opzoeken. filmmuziek hadden we het over. Dan kom ik bij een heel bekend nummer wat iedereen kent in uitvoering van Nat King Cole, Unforgettable. Maar dit komt uit de film Finding Dory en wordt gezongen door een Australische zangeres die volgens mij in Engeland woont, Sia. Unforgettable someone been forget unforgettable too. Uit de Walt Disney film Finding Dory. Gezongen door Sia, Unforgettable. En er zijn natuurlijk ook heel veel jazzmuzikanten die filmmuziek nagespeeld hebben. Onder andere Bill Frisell heeft onlangs een cd uitgebracht, 2016, When You Wish Upon a Star. En uit, eh, daarop staat onder andere ook een nummer van Ennio Morricone... want daar was hij een groot fan van. En die ga draaien. Iedereen kent het. Farewell to Cheyenne. Ja, dat is een hele grappige cd van Bill Frisell. When You Wish Upon a Star. En als je denkt, wie zit er zo mooi doorheen te zingen? De mevrouw heet Petra Hedden. En dat is een dochter of bekende Charlie Hedden. Ja, ik, eh, ga, ik ga deze toch beëindigen, want het is zo'n bekend melodietje. En we hebben nog meer op de rol staan voor de klok van 11. Ik wil nog iets Nederlands laten horen. Ook uit dezelfde categorie filmmuziek. En dat is Martijn Lutmer, eh, de mondharmonica-speler, al wel bekend. En die speelt de eh, bekende melodie van Le Parapluie de Cherbourg.